Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vereniging bij de Kamerverkiezingen ging er veel fout... doordat het met de handtellen lang duurde, ook door de grote stembiljetten. De kiesraad adviseerde om een kleiner biljet te proberen... en te testen met scanapparaten voor het tellen. En dat er niets verandert, vindt de VNG een gemiste kans. In Den Haag, Bratislava, Praag en andere steden is vanavond een Slovaakse journalist herdacht die zondag werd doodgeschoten. De Slowaakse ambassadeur in Den Haag noemde het onacceptabel dat journalisten die onderzoek doen naar corruptie vermoord worden. De 27-jarige Jan Kuciak werd samen met zijn vriendin gedood. Hij stond op het punt een artikel te publiceren over fraude met Europese subsidies door de Slovaakse en Italiaanse maffia. Bij de aanleg van een nieuwe metrolijn in Rome is een groot huis uit de tweede eeuw na Christus opgegraven. Het huis is van een legerleider geweest. heeft een goed bewaard gebleven mozaïeke vloer, veel marmer en fresco's op de muren. Het werk aan de metrolijn in Rome loopt jaren achter... doordat er telkens nieuwe archeologische vondsten worden gedaan. Maar er is ook vertraging door bureaucratie en de ontdekking van fraude. Wielrenster Kirsten Wild heeft op de WK baanwielrennen in Apeldoorn haar tweede titel veroverd. Na het goud op de scratch was Wild ook de beste op het Omnium. Wild won bij het Omnium, dat een combinatieklassement is, drie van de vier onderdelen. De scratch, de afvalkoers en de puntenkoers. Het was voor de Twentse Wild de eerste wereldtitel op het Omnium. Op de scratch won ze in 2015 ook al WK goud in de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heracles won uit in Kerkrade met 3-0 van Roda JC. Het weer. In de zuidelijke helft van het land enige tijd sneeuw. Plaatselijk kan het daardoor glad worden. Vannacht trekt de sneeuw langzaam naar het midden waar het ook morgenochtend nog sneeuwt. Elders is het droog, minima vannacht rond min 5 graden.